uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een voetballer in de eredivisie wordt verdacht van matchfixing met een gele kaart. Dat bevestigt de politie na vragen van de NOS. De speler zou dit seizoen in een wedstrijd een gele kaart hebben uitgelokt... zodat hij of anderen hier geld mee konden verdienen op de gokmarkt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat één gokker zo'n 3000 euro had ingezet op de gele kaart... en daarmee zo'n 13.000 euro won. Twee andere gokkers verdienden zo'n 1000 euro. De voetballer zelf zegt van niets te weten. De politie werd over de zaak getipt door internationale partijen uit de gokindustrie. Binnen twee jaar wordt er in Schotland een referendum gehouden over de onafhankelijkheid. Dat heeft de Schotse premier Sturgeon beloofd... na de overwinning van haar partij bij de regionale verkiezingen de afgelopen week. De Schotse Nationale Partij, SNP, heeft 64 van de 129 zetels veroverd. Met steun van de Groenen heeft de SNP een stevige meerderheid voor zo'n referendum. De Britse premier Johnson zegt geen toestemming te geven voor het referendum. De Duitse vaccinontwikkelaar BioNTech gaat samenwerken met een Chinees bedrijf... dat jaarlijks tot 1 miljard doses vaccins van BioNTech gaat produceren. Beide bedrijven steken 100 miljoen dollar in de samenwerking. Het Chinese bedrijf in de vorm van geld en een fabriek in China. BioNTech stelt de licentie beschikbaar. En dan voetbal. Feyenoord heeft de klassieker tegen Ajax met 3-0 verloren. Het was een turbulente middag in de Kuip. Met twee rode kaarten, twee eigen doelpunten en een gemiste strafschop. De Feyenoorders Haps en Senesi tikten de bal in eigen doel... en waren verantwoordelijk voor de 1-0 en de 2-0. Feyenoord en Malasia en Ajax-speler Alvarez moesten met rood het veld verlaten. Op slag van rust miste Leroy Fair een strafschop. Ajax-ziet Kudus scoorde uiteindelijk de 3-0. Andere uitslagen. PEC Zwolle tegen ADO Den Haag werd 0-1. FC Groningen tegen FC Emmen werd 4-0. Anje Robben stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis. En Willem II tegen PSV is om kwart voor vijf begonnen. Het weer vanavond vanuit het westen opnieuw onweersbuien. Die trekken vannacht naar het oosten. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen af en toe een bui, later breekt de zon wat vaker door. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dit weekend dicht bij knooppunt Burgerveen door werkzaamheden. Omrijders via de A44 staan in de file richting Den Haag tussen Oestreest en Wassenaar. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij Beverwijk 2 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud.